Vijf uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. De afgezette Catalaanse regio-president Puigdemont en zijn vier ministers... worden vanmiddag verhoord door een onderzoeksrechter. Die moet binnen 24 uur bepalen wat hij met het Europese arrestatiebevel... van afgelopen vrijdag doet. Het Catalaanse vijftal gaf zich vanochtend aan bij de Belgische politie. Spanje vervolgt hen voor rebellie, opruiing en misbruik van gemeenschapsgeld. Egypte heeft vijf Europese ambassadeurs, onder wie de Nederlandse, op het matje geroepen. Cairo wil een verklaring voor de kritiek die de landen leverden op de arrestatie van een Egyptische mensenrechtenadvocaat afgelopen september op de luchthaven van Cairo. De vijf landen hadden gezegd bezorgd te zijn over de omstandigheden waaronder de man in Egypte wordt vastgehouden. De politie heeft een jongen van 18 uit het Brabantse Langeboom opgepakt... op verdenking van ontucht met een vierjarig meisje, meldt Omroep Brabant. Dat zou zijn gebeurd bij voetbalclub SES e Langeboom. Volgens de club werd de jongen betrapt door ouders... die vervolgens politie inschakelden. Veldrijder Mathieu van der Poel is nog altijd in grootste vorm. In Tabor, Tsjechië, pakte van der Poel zijn eerste Europese titel. Van start tot finish reed de renner op kop. Lars van der Haar pakte het zilver. Bij de vrouwen werd de Belgische wereldkampioene Sanne Kant... voor de derde keer Europees kampioene veldrijden. Zij versloeg de Nederlandse Lucinda Brandt in de sprint. FC Utrecht heeft een verrassende overwinning geboekt bij Ajax. Het werd 2-1. En daarmee bezorgde de ploeg van trainer Erik ten Hag de Amsterdammers de eerste nederlaag in vijf wedstrijden. Bij Vitesse Pek Zwolle bleef het 0-0. En eerder vanmiddag leed de landskampioen van vorig seizoen, Feyenoord, opnieuw puntverlies. Tegen ADO Den Haag kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Het weer, wolken en buien trekken van west naar oost over het land. Ook vanavond en vannacht kans op regen. Het koelt snel af tot zo'n 2 graden met lokaal aan de grond lichte vorst.